Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is er in de Tweede Kamer een meerderheid die een eind wil maken aan gevaarlijk vuurwerk. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie... en een groot deel van de oppositie, in totaal 76 zetels. Aanleiding is onder meer de uit de hand gelopen jaarwisseling. De politie en brandweer hebben met meer incidenten te maken gehad... en werden belaagd met vuurwerk. Ook zijn er meer vuurwerkslachtoffers dan een jaar geleden... Afgelopen oud en nieuw waren het er zo'n 1300. De man die vrijdag in het Drentse Paterswolde agenten zou hebben beschoten... blijft nog zeker twee weken in de cel. Bij de schoten raakte niemand gewond. De burgemeester heeft het huis waarbij is geschoten laten dichttimmeren en verzegelen. Man uit Manchester is veroordeeld tot minstens 30 jaar cel... voor het verkrachten van zeker 48 mannen. Volgens de BBC drogeerde hij zijn slachtoffers in de uitgaanswereld... waarna hij ze verkrachtte. De student spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat de seks met wederzijdse instemming gebeurde. Michel Mulder stopt met schaatsen, zegt hij tegen de NOS. Aanleiding voor zijn besluit zijn de tegenvallende prestaties van de laatste jaren. De 33-jarige sprinter vindt het mooi geweest. De matige resultaten op de NK-afstanden tussen kerst en oud en nieuw gaven voor hem de doorslag. Het meest succesvolle jaar voor Mulder was 2014. Toen werd hij olympisch kampioen op de 500 meter en won hij brons op de 1000 meter. Mulder wil nu graag schaatstrainer worden. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste wedstrijd bij het Olympisch kwalificatietoernooi kansloos verloren van Servië. Nederland verloor in Berlijn met 3-0 van de Europees kampioen. De komende dagen zijn er nog twee kwalificatiewedstrijden. Alleen de winnaar van het toernooi krijgt een startbewijs voor de Spelen later dit jaar in Tokio. Het weer vanavond, eerst nog wat opklaringen. Vannacht trekt regen van west naar oost. Morgen is het eerst nevelig, later wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt morgenmiddag 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het valt heel erg mee in de regio. Er staat wel file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen. Het rijdt er langzaam over 9 kilometer... maar de vertraging is ook maar 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoopend Kooimeer... 5 minuten oponthoud. En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer... 10 minuten vertraging bij omval.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 Yeah, yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of dance radio. Dance radio. And it so high lately, I don't care what's going down. You can see it in my eyes, he been hitting it right. Got me wishing that he wasn't. No, And I need it all night. real love, show me what it feels like. Fuck it, I let you pull up on me, wrong daylight. Shots over here, fuck the other side. We ain't gotta lay low, we grown. A field trip and I don't need no chaperone. I'm trying to get ghost. destination. Sipping on the rocks, only we with us. This kind of love dangerous when there's nothing else to lose. So don't make me wild out. Let's ride. Got 99 problems, what's one more? 50 feet, get you touch, get your front door. I know I'm trying to get ghost. Oh, yeah. to sleep forever Don't wake me up I love the way I feel This can't be wrong I've waited for so long baby.